Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In heel Europa haai beweging de straat op om te protesteren tegen bankiers, grote investeerders en politici. Die laten zich leiden door hebzucht en eigenbelang, vinden de demonstranten. Ze vinden dat de bezuinigingen die nu nodig zijn door financiële instellingen moeten worden betaald en niet door de burgers. Bij demonstraties in onder meer Londen, Frankfurt en Athene worden duizenden mensen verwacht. Ook in Amsterdam en Den Haag gaan mensen de straat op. De bijeenkomsten beginnen daar om 12 uur vanmiddag. In Milaan liep gisteren een vergelijkbaar protest uit de hand. Een groep protesterende studenten drong door tot in de hal van de bank Goldman Sachs en spoot daar protestleuzen op de muren. De Occupy-beweging begon vorige maand in New York met de bezetting van een park bij Wall Street. De commissarissen van de Koningin van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland weigeren mee te werken aan het plan van minister Donner voor een zogenoemde superprovincie. Donner kwam maandag met een nota waarin hij stelt dat de drie provincies beter bestuurbaar zijn als ze samen optrekken. De commissaris van Flevoland, Leen Verbeek, noemt het een waardeloos stuk. Dat bestaat uit knip- en plakwerk uit oude nota's. Hij vindt dat Donner geen goede argumenten heeft voor de fusie. Eind deze maand komen in Amsterdam 250 elektrische smarts te staan voor algemeen gebruik. Het is een initiatief van Daimler-Benz die daarover naar eigen zeggen afspraken heeft gemaakt met de gemeente. De autootjes mogen overal in de stad gratis parkeren. Gebruikers moeten een pasje hebben en betalen per minuut. De elektrische smarts hebben een actieradius van 135 kilometer. Als de accu bijna leeg is, krijgt de gebruiker een vergoeding als hij de auto bij een oplaadpunt neerzet.